7 Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft mogelijk 18 jaar lang weinig inkomstenbelasting betaald. Dat meldt de New York Times die zijn aangifte uit 1995 heeft onderzocht. In dat jaar gaf Trump aan dat hij voor de ruim 900 miljoen dollar verlies had geleden. Volgens experts zijn de regels zo dat Trump in de 18 jaren daarna dat bedrag kon aftrekken van zijn belastingaangifte. Trump weigert nog altijd zijn aangifte bekend te maken. In tegenstelling tot andere presidentskandidaten, onder wie Hillary Clinton. De namen van de daders die vlucht MH17 neerhaalden zijn nog voor het eind van het jaar bekend. Dat denkt de Australische minister van Buitenlandse Zaken Bishop. Bij de ramp kwamen 28 Australiërs om het leven. Volgens Bishop moet er een speciaal tribunaal komen waar de daders zich moeten verantwoorden. Dat gebeurde ook na het neerhalen van een passagiersvlucht boven het Schotse Lockerbie in 1988. Premier Rutte zei eerder deze week nog dat hij er vertrouwen in heeft dat de daders kunnen worden vervolgd. In de buurt van de Zuid-Spaanse stad Malaga zijn tientallen gewonden gevallen door een gasexplosie. Vier van hen zouden er slecht aan toe zijn. De ontploffing was in een café in Veles. Volgens een Spaanse krant was in de keuken een gasfles geëxplodeerd. Er waren veel mensen op de been vanwege een festival. Op beelden is te zien dat het café zwaar is beschadigd en dat er op straat overal glas lag. En bij een uitslaande brand in een appartementencomplex in Drachten zijn drie mensen gewond geraakt. Ze zijn met ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Omdat er veel rook vrijkwam zijn alle 24 appartementen ontruimd. De bewoners, onder wie veel ouderen, zijn ergens anders opgevangen.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 boy, keep it this thorough.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 keep it this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 you.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 You're unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable. Zandvoort. Zandvoort. ZFM. Pretty green eyes. So full of sparkle and such light. And let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 Ce n'est pas ce que op 106.9. Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS nieuws.